Demos. President Obama heeft zich voor het eerst uitgelaten over een spraakmakende moordzaak in Florida. Hij zei dat het zwarte slachtoffer, Traven Martin, zijn zoon had kunnen zijn. Traven werd eind februari doodgeschoten in de buurt van Orlando in Florida. De buurtwacht die hem doodde had eerder gemeld dat de jongen van 17 verdacht gedroeg. Al is niet duidelijk wat de ongewapende Martin zou hebben misdaan zaak doet veel stof opwaaien omdat het om een racistische moord zou gaan. Sommigen denken dat de buurtwacht de jongen alleen volgt omdat hij zwart was. Dat de dader niet werd opgepakt omdat hij zei dat hij uit noodweer handelde zette ook kwaad bloed. Obama noemde de zaak een tragedie. De bewindvoerder van Selectis praat met verschillende partijen over overname van de 16 boekenwinkels. Het moederbedrijf van de 16 winkels kreeg gisteren uitstel van betaling. Het bedrijf zit in geldnood, maar volgens de bewindvoerder Dingemans zijn de winkels toch aantrekkelijk voor kopers. De winkels zien er tip-top uit, ze zijn mooi en draaien op zich niet slecht. De winkels van Selectis blijven voorlopig open en medewerkers krijgen gewoon salaris. Het salaris van de ruim 50 mensen op het hoofdkantoor wordt waarschijnlijk voorlopig uitbetaald door het UWV. De vogelgriep die de afgelopen week werd ontdekt in een kalkoenbedrijf in Limburg heeft zich niet verder verspreid. Volgens het ministerie van Landbouw blijkt dat uit onderzoek bij omliggende bedrijven. De maatregelen die waren ingesteld worden daarom versoepeld. Omdat het virus tot nu toe niet op andere bedrijven is aangetroffen is de zone waarbinnen de maatregelen gelden verkleind tot 1 kilometer. In de eredivisie heeft FC Groningen thuis met 1-0 gewonnen van Excelsior.